Nederland mag leningen verstrekken van in totaal 4,7 miljard... als bijdrage aan het noodpakket van 110 miljard euro. Alleen de SP, de PVV en Rita Verdonk stemden tegen. Premier Balkenende moet vanavond met de andere EU-leiders officieel het groene licht geven voor het reddingsplan. Hij vindt dat er sancties opgelegd moeten kunnen worden aan landen die zich niet houden aan de begrotingsregels zoals Griekenland. De leider van de Britse conservatieven, David Cameron, hoopt snel een regeerakkoord te sluiten met de liberaal-democraten. Daarin moeten in ieder geval afspraken staan over het wegwerken van het begrotingstekort. Camerons conservatieve partij won de parlementsverkiezingen van gisteren, maar haalde te weinig zetels om alleen te kunnen regeren. Voor het eerst sinds 1974 is er in Groot-Brittannië geen partij met een meerderheid. Wereldwijd zijn de beurskoersen vooral aan het eind van de dag gedaald. Analisten wijten dat aan voortdurende onzekerheid... vooral door de financiële problemen van zuidelijke eurolanden. De AIX sloot op 312 punten, ruim 4% lager dan aan het begin van de dag. Het Amerikaanse congres houdt dinsdag een hoorzitting over de enorme koersdaling op Wall Street van gisteren met duizend punten. Mogelijk was die het gevolg van fouten in computerprogramma's. Het korps Kennemerland heeft een politieman ontslagen omdat hij in augustus in Hoofddorp betrokken was bij een dodelijk ongeluk. De man reed volgens het KRPD veel te hard toen hij op een personenauto botste. De bestuurder van 78 uit Amstelveen kwam daarbij om het leven. De ontslagen politieman moet ook voor de rechter komen. Nederland staat in de Davis Cup wedstrijd tegen Italië op achterstand. In Zoetermeer verloor Timo de Bakker in drie sets van Simone Bolelli. Nederland en Italië strijden om plaatsing voor een promotiedegradatieduel met een land uit de wereldgroep. Nu is de partij tussen Robin Haase en Potito Starace aan de gang. Het weer bewolkt met regen of motregen. Alleen in Zeeland is het droog.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 When you hold and you squeeze me. you make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to this. I've never been so deep into anyone else but you. Our place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around, then I'll never let go. I'll give you all my time, stick around with you for sure. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright. your arms like I know that you wanted to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, looking down from a bird's eye view, I see my love make good from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. So I can trust in you because you give me peace of mind. Come only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and